Mark Visser met het NOS Journaal. Bellen en appen op de fiets wordt niet verboden. Minister Schultz zegt dat zo'n verbod niet is te handhaven. Onder meer in Denemarken en in landen in Zuid-Europa... is telefoneren en appen op de fiets wel verboden. Maar volgens Schultz worden de regels niet of nauwelijks gehandhaafd. De minister verwacht meer van gedragsverandering op een andere manier. Zo zijn er afspraken met providers... waarbij fietsers kans maken op een prijs als ze van hun telefoon afblijven. Indonesië en Maleisië gaan bootvluchtelingen uit Bangladesh en Birma opvangen. Twee landen zijn het eens geworden over tijdelijke opvang van de voornamelijk Rohingya-moslims... die soms al maanden op zee dobberen. De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken maakte vanochtend bekend... dat de naar schatting 7000 migranten tijdelijk onderdak kunnen krijgen in haar land en in Indonesië. Binnen een jaar moeten alle migranten wel het land weer uit... Afgelopen nacht slaagden 370 vluchtelingen erin om Indonesië te bereiken. Volgens reddingsdiensten waren ze uitgedroogd en verzwakt. Het kabinet heeft een meevaller in de zorg van ongeveer 2 miljard euro. Haagse bronnen bevestigen een bericht erover uit de Volkskrant. De meevaller heeft vooral te maken met goedkope medicijnen. Artsen schrijven zoveel mogelijk de goedkoopste variant voor. Ook vorig jaar gaf het kabinet minder uit aan zorg... na jaren dat de uitgaven alleen maar stegen. Na een verkeersongeluk, net over de grens in België, is een grote brand uitgebroken. zijn eh, drie vrachtwagens daar op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Loenhout op de weg van Breda naar Antwerpen, zo'n 10 kilometer over de grens. De weg is dicht, AWB zegt dat nog een tijd gaat duren en raadt aan om, om te rijden via Bergen-op-Zoom. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Vooral in het oosten van het land kans op hagel en onweer. Verder ook zon en het wordt 13 tot 16 graden. Morgen nog een bui, vooral in het westen veel zon dan. En een graad of 17. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 kilometer.